Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen toch geen nieuwe studentenhuizen vlakbij Schiphol. Er lagen plannen om duizenden plekken bij te bouwen... maar daar heeft het ministerie van Infrastructuur een stokje voor gestoken. De huizen liggen te dicht bij het vliegveld... en de studenten zouden dan te veel last hebben van de vliegtuigherrie. Maar door het woningentekort staan studenten zelf wel te springen om extra kamers. Ze kwamen begin dit jaar nog in actie. De studenten hier die willen die, die willen hier graag wonen. Ehm, die vinden het prima dat er af en toe een vliegtuigje eh, overvliegt. Eh, en die zeggen tegen mij, ja, eh, ik hoor de feestjes hier harder dan de vliegtuigen. Gaat goed met de welvaart in ons land. Volgens onderzoekers van het CBS zijn de afgelopen jaren minder mensen werkloos thuis komen te zitten. Hebben veel mensen meer geld te besteden en zijn werknemers tevredener met hun werk. Er zijn ook zorgen, onder meer over de kwaliteit van de natuur in ons land en eenzaamheid tijdens corona-lockdowns. Finland en Zweden hebben nu officieel gevraagd of ze lid mogen worden van de NAVO. Volgens de NAVO-chef is dat een historisch moment. You both made your choice the thorough democratic processes. And I warmly welcome the requests by Finland and Sweden to join NATO. De aanvraag ligt nu bij de 30 NAVO-landen. Die moeten allemaal instemmen om het door te laten gaan. Een bijzondere ochtend voor een buschauffeur in Hoofddorp. Tijdens een busrit werd hij door een verwarde man bedreigd met een mes. De chauffeur hield het hoofd koel en reed meteen door naar het dichtstbijzijnde politiebureau om hem daar af te zetten. De politie heeft de passagier opgepakt en doet nog onderzoek naar de zaak. Ja, en S10 werd er dan wel geen eerste mee op het Songfestival. Oh! de diepte gaat hartstikke goed op Spotify. Het is het eerste Nederlandse liedje ooit dat in één dag meer dan een miljoen keer is gestreamd. Op de finale dag van het festival werd de diepte 934% vaker afgespeeld dan normaal. Het weer behoorlijk wat zon en in het oosten kan het 28 graden worden. Daar kan het later vanmiddag wel een beetje onweren. Morgen ook weer 20 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland rijdt het op de snelwegen redelijk goed door. Hier en daar staat wel file, maar de vertraging valt reuze mee. Op de A27 van Almere naar Utrecht nu tussen Almere Hout en Eemnes 7 kilometer... met nog geen 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging voor de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen de afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot staat 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM.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 Glenn Campbell scoorde na Rhinestone Cowboy nog een grote hit met Southern Nights. Emmylou Harris staat klaar om Together Again voor het voetlicht te brengen. Triple Play. In dit programma ook aandacht voor de klassiekers. Come and look out through the window that big old moon is shining down. Tell me now, don't it remind you of a blanket on the ground? Remember back when love first found us? the trees Whistling tunes that you know and love so Southern nights Just as good even when closed your eyes I apologize To anyone who can truly say That he has found a better way yeah. skies. Well, its precious beauty lies just beyond the eye. It goes running through the soul. Drukwerk is in 1978 opgericht. Het begon met protestsongs tegen de sluiting van jeugdhonk in Amsterdam-Noord, atoomenergie en ondersteuning van krakers. Daarnaast bezingen ze de liefde op een eigen manier, zoals in de hit Je loog tegen mij. Ook Marianneke en Schijn een lichtje op mij zijn typische drukwerkliedjes. Nu zeg je, kom binnen, loop door. Toen ik thuis kwam, was er geen brood meer in de kast. En je zei, ik kan niets voor je doen. Maar nu heb je dan zelfs je ringen verpatst. En kom mij vragen op hoe. Je bent zeker vergeten van toen. Je loog tegen mij Alsof ik een kind was, geloof dat je dacht Dat ik helemaal blind was, zes, wat denk je dat je me aan kan? Zeg je bent heel wat in je bed. Je zei, ach, stap jij uit de bank? Nu heb je je vriend uit je kamer gezet. En mix je mijn lievelingsdrank. Maar ik denk dat ik dit keer bedank. We kijken bak. Oh, je loog tegen mij, alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht zes gaat denken dat je maakt kan. Dus zes schat, je bent heel wat van plan dan. Je loog tegen mij, alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht, dat ik helemaal blind was. Zes gaat denk je dat je maakt kan. Zes schat, je bent heel wat van plan Van plan van plan dan? Wat ben je nou van plan? Marianneke, het is een lieve meid. Ze is gewoon een snoes. Want er werk meer. En de mother to the table. En jouw moeder dekt de tafel. You see the same old thing. je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You can't trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is... maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let a midnight special shine a light on me. waar de nostalgie van afdruipt. Bij disco draaide alles om dansen, als het even kon met wijde pijpen en afrokapsels. Want die waren in de jaren 70 van de vorige eeuw razend populair. Disco Inferno, Dancing Queen en I Will Survive zijn typische voorbeelden van dit genre. De liefhebbers kennen ze allemaal. Voor hen die het nog niet weten, de bijbehorende namen. De Tramps, ABBA en Gloria Gaynor. Topplay Sterren van toen. Met de cover of The Rolling Stone werd de draak gestoken met het idee dat de muzikant pas succesvol is als hij op de voorkant van het toonaangevende muziekblad Rolling Stone stond. Uiteindelijk kwam Dr. Hoek on the cover of The Rolling Stone. Weliswaar als karikatuur, maar toch. Sylvia's Mother werd een wereldhit voor Dr. Hoek. In 1982 werd Baby Makes Blue Jeans Talk het laatste grote succes van Dr. Hoek. <laughs> Oh, I don't believe it. That, ah, ah. that, Don't touch me. Hey Ray, hey Sugar, tell them who we are. Well, we're big rock singers, we got golden fingers, and we're loved everywhere we go. That sounds like us. We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show. Right. take all kind of pills to give us all kind of thrills, but the thrill we've never known is the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? Stone. a freaky old lady named a cocaine kitty who embroiders on my jeans. I got my poor old gray-haired daddy driving my limousine. Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see our pictures on the cover? Stone. teenage blue-eyed groupies who do anything we say. We got a genuine Indian guru. He's teaching us a better way. We got all the friends that money can buy, so we never have to be alone. And we keep getting richer, but we can't get our picture on the cover of the Rolling Stone. Uh-huh. Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? on the Sylvia's mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone.